Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Hoogtijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. It's crazy everywhere that I go. One day I'll put it all behind me. But trouble always seems to find me. Oh, older now we're party. Get crazy with somebody. Are you feeling about it? I ain't even started. I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Yeah, you ready? Are you ready to roll? It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? doctor Tegenwoordig, Ik heb nog helemaal niks klaarstaan. Het gaat weer hartstikke lekker. Alles viel weer uit. Dus ik denk dat ik nog even iets aan ga klikken voordat ik echt helemaal van start ga. Waar zie ik hem? Waar zie ik hem? Ik kan hem ook helemaal niet meer vinden natuurlijk. Eh, welkom in ieder geval. De, eh, laten we daarmee beginnen met een, met een welgemeend welkom. Waarbij eh, de hoogtijd van Holland de, de zoveelste, hoeveel is ondertussen? Geen idee. Het staat op mijn format, maar ik heb het een beetje gestest. Ja, het begint allemaal weer lekker. Nou, voor mij moest ik hiermee beginnen eigenlijk. Ja? Doet hij het nu? Precies, hier moest ik mee beginnen. Dan uh, eh, zet ik zo meteen het uh, oude vertrouwde bom-bom muziekje van Macklemore op en alles. In ieder geval het hele ritueel hoor je zo meteen eerst. Quiet Little Voices van We Were Promised Jetpacks. Ja, volgens mij kunnen we nu dan echt van start, ja? Ja, zolang, als je dit klinkt, dan is het altijd meestal eh, wel goed. Het is namelijk, eh, ja, meestal zeg ik dan 4 over 4, maar dit is 7 over 4. tijd vooral, het is begonnen de 59ste aflevering. Gisteren dacht ik dat het was, maar dat is het dus vandaag. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik eh, haal die Matthijs van de weer nog wel in. Let maar op. Even kijken. Welkom. Welkom bij een, spik, splinter nieuwe show. Ik heb er weer zin in. Ik heb mijn mobiel natuurlijk weer veel te dichtbij alles liggen. Zo, die is weg. Even kijken, wat heb ik al in de uitzending vandaag? Ja, ik ben hartstikke blij, want ik heb namelijk drie nieuwe albums. Wat zeg ik? Vier nieuwe albums. Ja, dan, eh, dan maak je mij blij mee, want ik had ze eh, vorige week besteld, vorige week zaterdag. Dus dan ben ik helemaal in mijn nopjes als dat dan eigenlijk binnen is. Dat vind ik hartstikke leuk. Het nieuwe album van Bastille, Bad Blood heb ik binnen. Jack Perro's oude album, eh, zo hetzelfde genaamd, Jack Perro dus. Example heb ik gekocht, Playing in the Shadows. En Calvin Harris met 18 Months. ga ik nog wel een plaatje draaien van vandaag. Ik denk dat dat wel goed komt. Die zie ik in de tweede uur al voor me staan. Dus dat komt allemaal wel goed. Ja, dus ik ben hartstikke vrolijk. Ik heb geen idee waarom ik mijn zonnebril wil lopen maar dat vind ik wel leuk. Want het is weer, dan zie je die hele studio er weer als een andere kleurtje. Veel donkerder, dus hi. Als je meekijkt op de webcam, hartstikke gezellig weer. Leuk dat je weer bent. Trouwe fans altijd. Luister elke dag weer mee. Vind ik hartstikke gezellig. Even kijken, wat zit er vandaag dan wel allemaal in de uitzending? Het gekke gedeelte natuurlijk. Die is er altijd weer bij. Geen korte connectie, die is eh, afgelopen eh, zaterdag eruit gehaald. Ehm, eh, ik ga wel een, een, klein nieuw dingetje introduceren aan het einde van het eerste uur. Ehm, ik ga twee gekke genregedeelte platen draaien. En een eigen, van, ja, als ik bijvoorbeeld dubstep pak, dan ga ik ook mijn eigen suggestie nog draaien. Ja, zie je? Dus uiteindelijk ga ik met liefst drie platen draaien van het eh, gekke gekke gedeelte Waarvan ik er twee van jou al weet. Maar je weet dat dat is allemaal over 20 minuten pas. Ruim 20 minuten, want het zijn namelijk 21. Even kijken, nieuwe muziek van een band die vanavond eh, in de HMH staat in Amsterdam. Paramore, eh, nog meer nieuwe muziek. Ik heb best wel veel nieuwe muziek. Uh, eh, ik, ik had het allemaal opgeschreven waar ik het eh, nieuwe muziek van The Stripes, nieuwe muziek van Just Blaze en Bauer, die van de Harlem Shake, je weet, je weet al wie dat is. 21 Pilots komt langs, de Crystal Fighters zie ik op mijn format staan. De ik natuurlijk weer in, die hoor in twee uur nog. De plaat van je hoofd in het eerste uur. Oh, het is weer zo ontzettend veel, het, het houdt maar niet op. Zo, ja, laat ik maar even beginnen met een eh, plaatje van Example dan. Dat is eh, het album van, die ik gekocht heb dus. En eh, ja, eind, eindelijk binnen, eindelijk binnen. Ik vind het zo leuk als ik nieuwe dingen krijg. Nou, oh ja, ik, ik koop het dan wel zelf natuurlijk. Maar ja, ben ik zo blij als ik het dan eindelijk heb. Zeg van die dingen die ik de hele tijd al wil hebben. En het duurt toch nog veel te lang natuurlijk. Een week, een week wachten op die dingen is dan veel en veel te lang. Nou ja, ben blij dat hij eindelijk binnen is. En ik heb hem vanmiddag ook kei, een keihard lopen draaien op, eh, op mijn heuse stereo-installatie. Ja, ik heb er nog één. keer je nagaan. En ik begin helemaal te wennen aan al die cd's in mijn huis. Ik vind het heerlijk. En deze staat er ook op. Op het Playing in the Shadows van Example. Het mooiste nummer met het hardste einde. Dat kan ik dan toch wel vertellen. Example. En eh, Playing in the Shadows op je radio. And I the zone till free. she'll probably disown me. Happy now. de titeltrack van het oh zo vette van Example. Playing in the Shadows op je radio. Lekker hoor, die gaat heel vaak gedraaid worden. Nog om in, eh, in de cd-speler van Gijs Hoogland. Jouw, jouw DJ van Hoogtijd van Hoogland. Waar het ondertussen alweer aangebroken is voor de band van de week. Kwart over vier en Netsky staat te trappelen om weer van start te gaan volgens mij. Ja, ik hoor hem al inderdaad. Dark Days Are Over. Dat draai ik echt niet vaak. Voor mij is het een van de eerste keer dat ik floors in de Machine draai. En daarvoor eh, de band van de week, Sky Come Alive, artiest van de week. Hij gaat door tot, eh, tot de zaterdagmorgen. Morgen hoor je mij in ieder geval niet op de radio. Dus eh, wordt er waarschijnlijk ook niet gedraaid. Maar in ieder geval zaterdag heb ik twee plaatjes voor je klaarstaan. En ik heb natuurlijk in de tweede uur nog eentje voor je klaarstaan. Dat is Iron Heart. Dat is een van zijn eerste singles. Even kijken, hij heeft nu twee albums uitgebracht. Eh, het tweede album heet Two, die heb ik dus besteld. Eh, ik heb de, de, Deluxe Edition. En het vorige album heet gewoon Netsky. En daar staan dan uh, eh, 15 nummers op. En er staan de, ja, de bekendste van die is toch wel Ironheart. Die hoor je dus zometeen in twee uur op jouw Radio 501 in Hoogtijd van Hoogland. Wat je ook in Hoogtijd van Hoogland hoort op jouw Radio 501 is het gekke gedeelte. Over zes minuutjes kom ik dan bij je terug. Ik denk dat ik dan wel een, het, het, groene bakje weer kan gebruiken. En natuurlijk dit muziekje. Hoor je nu al, maar... Straks gaat die echt eh, gebruikt worden waarvoor die nou eigenlijk gebruikt moet worden ook. Maar ja, ik zie ook dat ik alweer hartstikke achterloop op schema. Dus dat ik maar weer gaan van start moet gaan met de plaat die ik gisteren eigenlijk ook wilde draaien. Vorige week draaide ik hem eh, in, het, eh, in het kader van de Secret uitzending die ik toen had. Enter Shikari. Vage muziek, maar wel erg lekker. Meltdown. Motown. Motown. down. down. Radio 501. je, je gaat gewoon helemaal rustig van worden. Je, je praat gewoon rustig en zacht door. Maar ja, daarvoor de Shigari en Meltdown. Tijd voor het Rijksjaren gedeelte, dacht ik zo. Ja, het muziekje is weer bij. Het bakje is weer bij. Hoezee, alles valt er weer uit. Gelukkig. Ja, wat zal het vandaag worden? Ik zal eh, alles weer even klaarzetten voor vandaag. De band moet weer even binnenkomen, de Pauke Band. Jacques met de Pauke, Pauken, zoals ik het vanaf nu ga noemen. Even kijken, Pauk. Ja, even testen. Doe de pauken het, jongens. Ja, voor mij doen ze het. Oké, mooi. Dan kunnen we verder. Kijk, we we natuurlijk wel weer een, eh, soort van uh, bekken hebben om achteraan te gaan. Voor mij voltooid deze wel aan. Nou, daar staat voor mij alles bijna op, helemaal op zijn plaats. Dus dan kunnen we goed als van start gaan met het uh, eh, tenige echte gekke genregedeelte. Ja, ik ben er weer klaar voor. Het gijslaagstreepje op het radio 501 of op de website www.radio501.nl. Daar zie je meteen een stukje helemaal door, je, door de eigen Gijs Hoogland geschreven op, uh, of over Netsky, de band van de week. Altijd leuk om te lezen, stukjes van mij. En eh, daar kun je dan eh, bij live luisteren jouw favoriete, of, jouw favoriete plaat van het genre dat ik zo meteen in mijn handen heb. Eh, dat kan je aanvragen en dan moet je dat gewoon doen op de babbelbox. Dus dat moet voor de rest wel goed komen. Gisteren is er een genre bijgekomen dankzij een goede vriend Matthijs van der Meer. Die, was, zo, die had zo even zin om een boyband eraan toe te voegen. Nou ja, alles proberen om die te gaan vermijden, want ja, is toch niet mijn favoriete genre. Maar ja, daarvoor is natuurlijk het gekke genre gedeelte. Daar had hij wel ook weer een punt. Dus ja, wat zal het vandaag worden? Ik vind het elke dag weer spannend. Ja, ik kan er weer even 61 dagen tegenaan. Nou, ondertussen nog maar uh, rekenen. 61, 56, 55 dagen tegen 55 uitzendingen tegenaan moet ik zeggen. Want er zitten nu die 61 in. Ik heb er net eh, een paar gehad. Even kijken, ik heb er één te pakken. Ik heb er één te pakken. Nee, ik heb er niet één te pakken. Ik heb er nu één te pakken. Ja, het is toch niet... Eh, nee, oké. Ehm, wat zal het worden? Ja, even kijken. Even kijken. Voor mij moet ik deze nemen. Ja. Wat zal het worden? spanning is op de snijden hier in de studio. Het gekke gedeelte van vandaag, 5 september 2013, is geworden. Oei, kijk. Dan kunnen we mooi een, eh, een beetje een voorsprong nemen op het programma dat na mij komt. Reggae, jouw favoriete reggae-plaat. Dat komt goed uit, want na mij komt uh, die heeft een hey, he, he, he, heleboel reggae-plaatjes voor je klaarstaan. Maar dat is pas om, eh, van, van 6 tot 8. Maar ja, ik kan je dus een beetje een, een voor, voorproefje geven. Reggae, ja, jouw favoriete reggae plaatje. Het Gijs je al had Radio 501 of op de website www.radio501.nl slash live. Dan kom je vanzelf ergens terecht en dan eh, zie je vanzelf overal waar het heen moet en alles. Reggae. Ja, ik had wel een beetje een soort reggae-plaat gepland vandaag. Helemaal het einde. Maar ja, dat is dan eh, tevens met dubstep. Dat is Damien Marley samen met Skrillex. Misschien komt die er sowieso nog wel aan. Weet je ook meteen wat ik ga draaien later. Altijd leuk. Maar dus ik wil jij dus jouw, jouw favoriete reggae-plaatje weten. En ik zie dat hier al druk aangevraagd wordt. Dus dat komt allemaal goed. Ed Gijs, had Ed Radio 501. Of de website www.radio501.nl Dan zie je het allemaal vanzelf. Dit is 21 Pilots en Holding On To You. I'm taking over my body back and No more shoddy. I bet a lot of me was lost, teasing, crossing eyes and dotting. I thought it a lot, and it seems a lot like flesh is all I got. Not anymore, flesh out the door, SWAT. I must have forgot, you can't trust me. I'm open a moment and close when you show up before you know what I'm off to see. And now that I write and think about it, and the story unfolds, you should take my life, you should take Think twice about your life, it probably happens at night, right? Fight it, take the pain, ignite it, tie a noose around your mind. loose enough to breathe, fine and tie it to a tree, tell it you belong to me, this ain't a noose, this is a leash. gifted with thought. Is it time to move our feet to an introspective beat? It ain't the speakers that bump hearts, it's our hearts that make the beat. Lean with it, rock with it, when we gonna stop with it? Lyrics that mean nothing, we were gifted with thought. Is it time to move our feet to an introspective beat? It ain't the speakers that bump hearts, it's our hearts that make the beat. Lean with it, rock with it, when we gonna stop with it? Lyrics that mean op 5, 0, 1. je toch wel kan zeggen dat dit mijn favoriete plaat is van de, van de laatste tijd. LA Calling van de Crystal Fighters. Wat vind ik dat een vette plaat zeg. Echt zo'n heerlijke feestplaat. En daarvoor 21 Pilots Holding On To You. Je hoorde het net al. Even kijken, vinden met een korte connectie volgens mij. Ja, het, briefje reggae legt nog open. Dus ja, en er wordt alweer wat aangevraagd door niemand minder dan eh, de Cyril. Die, die dacht, ja, ik heb zoveel lekkere nummers in mijn uitzending zometeen. Maar ja, ik kan niet alles draaien wat ik echt super lekker vind. Dus dan vraag ik hem een eentje aan bij Gijs. Nou ja, dat mag natuurlijk altijd. En hij vraagt eh, zijn favorietje aan, dat, eh, dat zegt hij op de, chat. Dus ja, favorietje vind ik eh, nooit verkeerd, hè? Dat, dat weet je. Ik heb me niet voor niks mijn lijstje Gijs favorieten. Waar vandaag natuurlijk weer een plaatje bij gaat komen. Een leuk plaatje met een hele neuze anekdote heb ik erbij, ja. Leuk, Zie zit nu wel zin om wat te vertellen. Even kijken, eerst maar eens even dat, dat favorietje draaien van Cyril. En als hij het aanvraagt, dan, dan draai ik het wel. Je weet hoe dat gaat hier bij uh, Hoogtijd Want Ik draai wel vaker dingen die aangevraagd worden. En zo helemaal natuurlijk in het gekke genre. Laat ik het maar doen dan. Steel Pulse. Stay with the rhythm. This is your station master speaking. Welcome aboard this reggae train. Please make yourself at home. Because this is a non-stop service to your inner soul. I hope you have a pleasant journey and continue to travel with us in the future. Come and join this session, cause we're going on a mission. Get your ticket at the station, cause we're making this connection. We só sofri sound, whole world love it. Sweet reggae music, make you of it. Hey, hey, rock with the vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. Bubble and settle the vibe. bit. Stay with the rhythm, don't quit. Pick up your bags and get your ticket. Don't hang around or you will miss it. This is the king sound, whole world love it. Sweet reggae music, make you of Hey, hey, rock with the vibe, don't disturb it. Move with the beat and groove with it. Bubble and settle bit by bit. Stay with the rhythm, don't quit. Pick up your bags and get your ticket. Don't hang around or you will miss it. This is the king sound, whole world love favorietje van, uh, van die je zo meteen na mij hoort. Steel Pulse en Stay With The Rhythm. Lekker even een reggae plaat op de radio, dat is nooit verkeerd natuurlijk. En daarom heb je het zometeen twee uur lang High Times heet het programma. En dat hoor je van 6 tot 8 op jouw radio 501. Dat eh, moet helemaal goed komen volgens mij. Even kijken, het eh, gaat weer rap zo neersturen als je weer veel leuke dingen doet. Wat heb ik allemaal in twee uur zitten eigenlijk? Ja, lekker de donderdag natuurlijk een, eh, een opvallende donder is. Maar daar ga ik het zo meteen nog wel even met je over hebben. Eerst nog even een, eh, een andere nieuwe ontdekking van me. Wat ik erg lekker vind. The Stripes en Blue Collar Jane. you down. got a four-wheel drive, you know that's how she gets around. Blue collar chain. heel blij dat ik deze ontdekte, want dat klinkt erg lekker. Ze staan eh, binnenkort in Paradiso uit mijn hoofd. Of eh, ja, vrij recent volgens mij. Volgens mij volgende week of zo, of twee weken al. Dat eh, schiet in ieder geval lekker op. Maar ik vind het een leuke ontdekking. De Stripes dus, de, dat schrijf je met een, met Y in plaats van een I. En Blue Collar Jane, dat is een beetje het hitje van nu. Die, die wordt ook wel vaak gedraaid op de, de wat grotere radiostations. Maar ja, ik draai hem met net zoveel plezier. Het is leuk als je dat ziet. Dan kijk ik altijd even hoeveel de rest van al die nummers dan beluisterd is. En dat valt hartstikke mee. Het is nog echt een, een onbekend, ja, onbekend bandje, kan je toch wel zeggen. Ik heb al veel onbekende bandjes gehad, maar... Eh, dit is weer een, eh, een ouderwetse, lekkere, fijne ontdekking. Even kijken, het is tijd wel voor wat nieuws in de hoogtijd voor Hoogland. Ja, want ik heb eh, geen korte connectie meer natuurlijk. Dus ja, ik dacht, ja, er moet toch wel iets komen om het een beetje te vervangen. Nou, als het geen item waar je prijzen mee kan verdienen of zo. Het is namelijk een, een ex-band van de week of Gijs' favoriete plaat. Ja, nou ja, niet een ex-Gijs favoriete plaat, want ze, eh, eenmaal in het lijstje ga je er namelijk niet meer uit. Maar uh, of een Gijs favoriete plaat of een ex-band van de week plaat. Een van die twee dus wordt het. Eh. en ik dacht, laten we beginnen met de, de band van de week. Van, nou ja, toen het nog band van de maand was, moet ik eigenlijk zeggen. Atlas Genius, dat was, was de allereerste band van de maand. Dat was zaterdag 6, of 6 maart of 9 maart, voor mij 9 maart. Dat ik, dat ik mijn allereerste uitzending had op Radio 501. Toen begon ik meteen met de band van de maand. En dat was dus Atlas Genius ja, die had ik ook ontdekt dankzij weer een, eh, weer een leuk spelletje. Die draaide ik al een, eh, een tijdje op de andere, andere zenders, daar eh, voor Radio 501 zelfs nog. En ik dacht van ja, ik vind het zo lekker, dan moet ik ook bombarderen tot uh, Band van de Maand toen nog natuurlijk. Kun je nagaan. Ja, dus ik dacht we trappen af met een, met een oude plaat in de, in de, de geschiedenis van Hoogtijd voor ogen. De geschiedenis die bijna, uh, even kijken, bijna zes maanden bestaat ongeveer. Over, over, over vier dagen zit ik hier zes maanden. Leuk hè? Ja, je gaat nog veel langer van me genieten hoor, wees me niet bang. Maar ja, we beginnen dus met een eh, ex-band van de week. Slash Gijs van Vrieten plaat. We moeten er even een goede naam voor verzinnen. En dat is eh, Atlas Genius. En If zo op je radio. Lekker hoor. can't decide. fouten in het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder? Maak bezwaar, dat kan lonen. De huren worden dit jaar fors opgetrokken. Het percentage hangt af van de hoogte van uw huishoudinkomen. Het lukt de Belastingdienst echter niet om voor alle huurders inkomensindicaties te leveren en ook niet altijd om de juiste inkomensindicaties te leveren. De kans is daardoor groot dat uw verhuurder een te hoog huurverhogingspercentage hanteert. Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Ken jij Goedmarkt.nl al? Daar kun je online shoppen terwijl je tegelijkertijd goede doelen helpt. Bedrijven hebben op Goedmarkt.nl hun producten of diensten geschonken. Jij kunt deze kopen. Het bedrag gaat volledig via Natuurmonumenten en het Oranje Fonds naar allerlei goede projecten in Nederland.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Voor een gezellige avond, voor live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koepotsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman. Het gezelligste muziekcafé van Nederland. Nu op Radio 501. Hoog tijd voor Hoogland. Gijs Hoogland 501. In this town, in this town, in this devil town. no shapes, feel no love, and I hear no sound. And it's more than I can say. But while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on, dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and some on your tits, and get ready. Cause this shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little rebellions. Kids feeling rebellious, embarrassed. The parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, Bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me? Well, I'm back. Na -na -na Fiction minutes and I'm tuning in and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Testing, attention please. Feel attention, soon as someone mentions me, here's my 10 cents. My two cents is free, a nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody doesn't feel so empty without me. I just get a task in, I go tit for tat with anybody who's talking this shit, that shit. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked worse than them little in this Bastards and Moby, you could get stomped by Obi. You 36 year old boy that fag lonely. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, no, let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been no suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst things until Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy. Devilstown, Ja, je raakt helemaal meteen in dat, eh, dat sfeertje terecht. Lekker. Welkom bij Tweede Uur van Hoogtijd vooral. Op deze donderdag moet ik zeggen. Wat zeg ik nou? Vrijdag, hoor mij nou. Vrijdag 5 september 2013. Het is weer een hele mooie uitzending. Ik heb het weer ontzettend naar mijn zin. Ik heb weer van allemaal mooie plaatjes zo Zometeen dus onder andere een plaatje van Calvin Harris. En ook een plaatje van Muse komt langs. Uh, nieuwe plaat in het lijstje van Gijs favorieten gaat bij toegevoegd worden. Nieuwe muziek van Paramore. Netsky komt nog een keer langs in het kader van Band van de Week. Van alles en nog wat dus weer. Het kan weer niet op. het is weer veel te veel. Ja, en ook een, eh, een bijzondere donderdisc kan ik wel zeggen, ja. Ja, het is namelijk eh, de donderdisc deze week van Avicii samen met Elo Black en Wake Me Up. Ja, nou, daar stel ik eigenlijk mijn vraagtekens al een beetje bij die donderdisc. Want meestal als de donderdisc iets eerst krijgen, krijgen wij een mailtje van de, de DJ's op de donderdag. Krijgen dan een mailtje van tevoren van jongens, dit is de donderdisc, eh, veel plezier ermee, dit, dat, zo, zo. En eh, ja, ik, van deze vraag is dus Avicii. Maar ja, Avicii staat al uh, anderhalve maand op nummer 1 in alle hitlijsten. En meestal hebben we de donderist die toch wel een beetje, ja, nog een beetje een onbekende plaat, opkomende plaat is. Dus ik vond het wel een beetje een, eh, een opvallende keuze om het zo te zeggen. Ik vind het niet verkeerd, want ik vind het een hele hele fijne plaat, daar niet van. Maar ja, ik, ja op zijn zachtst stelde ik dus een beetje mijn vraagtekens bij de donderdisc van deze week.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 So wake me up. stay for die een echte Muse klassieker, dat kan je toch wel noemen. Want oei, wat is het een vette plaat. En daarvoor, ja, wat waarschijnlijk echt een klassieker gaat worden. De nu al legendarische plaat Elo Black samen met Avicii, de grote man achter die plaat. Wake Me Up, hoe heette die plaat? Die ken je ongetwijfeld. En dat was de, de Ja, in mijn ogen dus een beetje de verrassende donderdisk van vandaag. Maar dat maakt het niet minder fijn om. Vind ik een heerlijke plaat. Ga nog vaak langskomen. Nog steeds, want ja, dat is, eh, ja, dat is nu dus de nummer 1 in de, de grote hitlijst en alles. Maar ja, me meestal ben ik eerlijk gezegd niet echt... Eh, ja, ik, ik, ik, kijk wel. Ik, ik, vind, ik, ben het, ik, ben, ik, ik ben best... Ik hou van veel genres. Maar eh, ja, ik, de top 40 muziek, dat, eh, dat vind ik wel, wel leuk om het zo te zeggen. Maar ja, er zijn ook sommige platen in die ik dan helemaal niks vind. Maar ja, die, die, die Avicii met Wake Me Up, dat vind ik dus echt een hele toffe plaat nog steeds. Want ik ken hem ondertussen ook alweer een tijdje. En omdat hij een dikke nummer 1 is, vind ik, maar ik vind hem nog steeds echt eh, super vet. Dus eh, dat komt allemaal hartstikke mooi uit. Dus dat betekent dat ik hem nog, eh, zolang ik hem leuk vind, ga draaien. Want ja, dat is, het, dat is een beetje het, ook het andere motto van Hoogtijd vooral. Want zolang het leuk is, draai ik het wel. Zolang ik het leuk vind in ieder geval. Ja, maar dat is leuk. Ik draai gewoon allemaal muziek die ik zelf helemaal geweldig vind. En dat gaat me vrij goed af. Ik heb zometeen trouwens weer een plaat. Die ik gisteren weer hoorde en dacht van oh, oh is dat van die band? Ja, dat is, uh, ja, dat is echt zo van die muziek. Gisteren draaide ik aan Man, Madian en eh, Icarus. En dat was ook weer echt een herontdekking van mij, eh, om het zo te zeggen. Maar zometeen hoor je Apollo 440 op je radio. Nou ja, dat, hoor je waarschijnlijk zometeen wel welke plaat dat is. Dat is een hele, hele toffe plaat. Dat kan ik je zo meteen wel vertellen. We verder met een, met een plaat van Alm dat ik gekocht heb van Calvin Harris, 18 Months. Dit is samen met Ellie Golding, I Need Your Love. I need your love, I need your time when everything's wrong. You make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Dit vind ik echt een super, super toffe track hoor. Dit is misschien wel een van de vetste tracks van het hele album. Tenminste, als het aan mij ligt in ieder geval. Echt een steengoede plaat. En daarvoor, eh, nou, daarvoor eigenlijk helemaal niks, nee. Dat valt allemaal best wel mee. Eh, ik ga een plaatje toevoegen aan het lijstje van Gijs favorieten. Ik denk dat ik dat maar even ga doen. Muziekje erbij, altijd gezellig. Ja, ik zal even eh, snel het, eh, een paar dingetjes, een paar hoogtepuntjes van het lijstje met je doornemen. De Bloodhound Gang, Firewater Burn, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine staat erin. Ronnie Flex, 150 bpm. Zelfs die staat erin. Ja, het gaat alle kanten op in het lijstje van uh, Hoogtijd vooral. Want het zie je maar weer van Guns N' Roses tot uh, Ronnie Flex. Z staat erin met Spectrum, The Black Keys, Run Right Back. Gisteren nog toegevoegd. Heerlijke plaat. Die, die kan ik misschien wel even draaien van de week. Moet lukken. Maar ja, vandaag komt er ook weer een plaatje natuurlijk. En dat is een, een plaatje met een heus verhaaltje erachter. Ehm, twee weken terug, voor mij was het twee weken terug, ja, toen stond ik op een, eh, op een festivalletje. En daar, eh, daar moest ik mijn, eh, mijn plicht vervullen en moest ik even als, als DJ functioneren. Oh, en nou, dat doe ik dan altijd graag, weet je. Dat vind niet verkeerd. Een artiestenbandje erbij. En ik, ik behoorde tot, tot, de, tot de artiesten van het, van het, het kleine festivalletje met, nou, zou ik even, even gouden line-up voor je opstomen. Tim Knol was er, Anne Soldaat, uh, Douwe Bob heb ik langs zien komen. Clean Pete was er ook nog. Dus ja, niet een al te, al te kleine line-up om het zo te zeggen. En ik, ik stond er dus ook tussen Gijs Hoogland. Alle posters die je tegenkwam. Nou ja, nee, dat dan weer niet natuurlijk. Maar eh, een, een gezellig festivaletje was dat. En eh, daar draaide ik deze plaat ook die ik zo meteen toe ga voegen. Die je zo meteen gaat horen. En eh, ja, dat was een mooi momentje. Want eh, dat, eh, aan het begin van het plaatje, dat hoor je zo meteen wel, dan wordt het een beetje afgestel, afgeteld. En ik zei eerst, dat, dat vond, ik, vond ik trouwens leuk. Ik had een microfoon en dan kon ik een mooie interactie met, met al het publiek dat er stond. Het was best wel druk op, op dat moment. Het was wel leuk. En ik pak die microfoon en zeg, jongens, ik heb hier een opblaaskrokodil. En zometeen als die plaat losgaat, wil ik iedereen die opblaaskrokodil boven zien houden. Dan gooi ik hem het publiek in. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Want oh, dat was echt voor mij het hoogtepunt van het hele festival. Dat, je, dat ik deze plaat opzette. En dat het hele publiek losging op met die ene kleine opblaaskrokodil van een paar meter. Dat vond ik dat vet zeg, absoluut. Dat is een van die momentjes die nog lang bij zullen blijven. En daarom toegevoegd naar het lijstje van Gijs favorieten. The Bloody Beetroots en Warp 1.9. Studio Bloody Bloody Beetroots Warp 1.9. Nou, ik krijg bijna de neiging om gewoon nog een keer te draaien. Maar dat gaan we even niet doen. Toegevoegd aan het lijstje van Gijs favorieten. Dus dat betekent, eh, zal ik even snel voor je tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dat er nu 18 artiesten in staan. 18 mensen en 19 nummers. Al twee van de Park Accords. Die ik heb besloten alleen maar achter elkaar te gaan draaien. Maar ja, dat vond ik geen eh, verkeerde beslissing. En nu dus uh, de Bloody Beetroots met Warp 1.9 erbij. Ik ga nog maar even een plaatje draaien, denk ik, van een, eh, van een, eh, van een artiest waarvan ik het album gekocht heb en vandaag binnen heb gekregen. Dus een van die vier albums. En dat wordt eh, een plaat die ook al in, ehm, in het lijstje van Gijs favoriet staat. Dat loopt weer mooi achter elkaar door. ik heb het over Jack Perro. En de, deze plaat, die ken je vast wel zo vaak dat ik hem draai. Die moet je ondertussen wel zelf uit je hoofd kennen, wat. Dans, dans, dans, samen met franswaan van Gogh. op je feet. Fucking dance, bro. Fucking check it uit. Die fucking kom mij nou. Was ja ons op je speaker, een dans op je grond. een sprung op die tafels, fucking bos, een rond. voor hier, fucking daar, een alles die mekaar. Voor een Barrow, bro, een dans op je die baan. een dans op je voor een dans in een groep. Dans met een voor een dans met een boek. Dans op je dans, dansvloer, dans om een hoek. Dans met een kap, kijk, dans met een koek. Drink tot je dronk is, drink tot je kots. Drink tot je sterk is, drink tot je bos. Drink mijn brunets, drink mijn blond. Drink mijn koekies, drink zom skop. Jack Barrow zit op die fokker van die mol So om Jack Barrow skiet lyrics soos een kopskoor Jack Barrow laat die poppies neem mekaar rondloop Jack Barrow los al die tannies fokker moord oor Dans, dans, dans, ek wil fokken, fokken dans Dans, dans, dans, ek wil fokken, fokken dans Dans, dans, dans, ek wil fokken dans Dans, dans, dans, ek wil fokken, fokken dans One child as Jack Sparrow fucking raps rap Enige kind Jack Sparrow fucking tap that Jack Sparrow ik kan dit niet fucking goed niet Jack Sparrow ik heb dit nog nooit gehoord niet Ander rappers nou fucking ons Die Joel almost nooit bond zonder ons Zit langs die vier en brooi nog een voorzien Drink mijn prana schoen want ik wil emotie Jack Sparrow we zit niet in Porsche Jack Sparrow rij rond in een Foxy Jack Sparrow fuck op als jij niet bonzie Jack Sparrow veroorzaak onder ons Meeste mensen verstaan staan in die point Jack Sparrow sê gaan rook nog een joint Jack Sparrow verloore in een blub Jack Sparrow gebore in die spur Jack Sparrow hoes oop volke mond Jack Sparrow van die dag tot die grond Dans, dans, dans, sê vol fucking fucking dans Dans, dans, dans, sê vol fucking fucking dans Dans, dans, dans, ek vol fucking goed maak my kop fokken seer Een vere vol bloedroffel by vir my deur Al die rook laat my vingers verkleer My broodje is aan twee kante gesmeer Volkom ek van Don Olof is sadden My taalgebruik is ontzettend opvatten Jack Farrell maak jou stis, stis, stis, statten Farrell's appeal is so langs as een patte Jack Farrell rol som met giftige katten Jack Farrell rijd net in giftige karren Jack Farrell from your head to your leg Jack Farrell is beter as sex Jack Farrell the best thing slice Jack Farrow zoekt breakfast in big Jack Farrow sê hou je fucking big Jack Farrow this moeder fucking ik Dans, dans, don't Ek wil fucking, fucking dans Fucking dans, dans, don't Ek wil fucking, fucking Wat een plaat blijf ik dit vinden zeg. Dans, dans, dans. Jack Patterson met Frans van ook. Die doet er ook nog mee. En dat doet hij erg fijn. Want ik vind het een steen en steenvette plaat. Ja, ik, eh, ik, ben helemaal wat vergeten in het, eh, aan het begin van de tweede uur. En dat is een tweede plaatje van het gekke genre gedeelte reggae te gaan draaien. En ja, je hoort het al. Uh, er is er weer eentje aangevraagd dus. En ja, zo gaan die dingen. Als er eentje aangevraagd wordt, dan draai ik er ook eentje. Don't worry. Be happy op je radio. Aangevraagd door niemand minder dan Peter McVie.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 Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy op je radio. Aangevraagd door Peter McVie op, eh, op de Twitter in het kader van het gekke genre gedeelte, wat er weer zeker een uur terug is. Maar dat maakt helemaal niks uit. Als ik later nog verzoekjes binnenkrijg en het zijn eh, goede platen, dan, eh, dan draai ik hem wel meestal. Dat, dan, dan ben ik niet zo kieskeurig natuurlijk. Lekkere plaatje, je bent weer helemaal tot rust gekomen. Maar ik vind eigenlijk dat je wel even wat wakker mag worden hoor. plaatje genaamd. Hey, dus ja, dat weet je van mij nu ondertussen wel. Kijk, je bent je ondertussen weer even wakker geworden. Dan kan ik volgens mij deze jingle wel draaien. En dan eh, weet jij ondertussen wel eh, hoe laat het is en naar wie je nou eigenlijk aan het luisteren bent. Gijs Hoogland. Gijs Hoogland. 5, 0, 1. messenger Knife Party. Ja, je hoort het goed. Maar dan eh, toen ze nog het uh, eh, vorige project bezig waren. Pendulum hoorde je en The Island. Ja, ik moest eh, tot mijn, mijn schaamte toegeven dat ik nog helemaal niks van... nou ja, zo goed als niks van Pendulum kende. Dus ja, Matthijs van der Meer vroeg zo af. Maar ja, hey, Gijs, jij kent toch wat van Pendulum? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat viel mij eigenlijk vies tegen. Maar ja, toen hoorde ik deze plaat dacht ik, oh ja. Dus het was weer een ouderwets oh ja momentje. Maar ik ken hem dus absoluut wel. Maar ja, The Island. Lekkere plaat, ook weer echt een herontdekking. Die ga ik ook nog vaak draaien. Dat Beloof ik in ieder geval bij deze. Morgen ben ik het dus niet, dat eh, zeg ik nog maar een keertje. De kwart, eh, nog een kwartiertje te gaan. Dus morgen hoor je mij niet van 4 tot 6. Ja, ook ik ga naar school. En ja, als het er helemaal in Alkmaar is, dan is het wel een stukje weg natuurlijk van, uh, van Horen. En dan, dan wil de trein eens een keertje niet met 200 km per uur rijden. Dus dat betekent dat ik er een keertje niet op tijd ben. Maar zaterdag ben ik er gewoon van 2 tot 4 maar liefst, ja. En dan volgende week woensdag weer. Eh, dan ben ik ook weer iets later. Want ja, ook dan, eh, ook dan eh, zitten mijn school weer aan te, aan te, kloppen. Op de donderdag ben ik dan wel weer op tijd. Ja, het wordt helemaal een, een nieuwe planning opeens bij in Hoogtijd voor Hoogland. Ja, de woensdag ben ik dus... En de woensdag en de vrijdag ben ik later. Dus tegenwoordig is iets later. Dus zeggen, nou ja, de trein komt in oren aan om tien over vier. Zeg ik om tien, oh, tien voor half hier bijna ongeveer. Dan kun je weer een heleboel mooie plaatjes tegemoet zien. En op de woensdag, eh, of op de donderdag, dan ben ik er gewoon wel op tijd. Kijk naar vandaag. En op de zaterdag natuurlijk gewoon eh, van 2 tot 4. In ieder geval, dat moet helemaal goed komen. Maar en die zaterdag, die aankomende zaterdag, ben ik dus ook gewoon. En dan draai ik ook weer eh, de, man van de band Freek. Oftewel deze man. Netsky uit België. Oftewel Boris Damen. Hij komt uit Edigium. Ed ik weet niet, hoe zeg je dat op zijn Vlaams? Edigium. En dit is eh, zijn eerste echte hit geweest. Nou ja, hitje. In België dan volgens mij. Want ik ken hem eigenlijk eerlijk gezegd ook nog niet. Maar ik heb hem een paar keer gehoord en ik vind hem toch best wel lekker. Netsky, artiest van de week. Morgen hoor je hem niet. Zaterdag wel. Dit is Iron Heart. Net Netsky op je radio, Ironheart, de band van de week, artiest van de week moet ik zeggen. die hoor zaterdag nog een keer langskomen. Morgen ben ik er niet en zaterdag is dus gewoon weer wel. Dus dat komt helemaal goed. Verder met eh, een, andere mega hit. Ik draaide vandaag al Avicii met Wake Me Up. En ik ga gewoon vrolijk verder met al die keiharde knallers draaien. Ja, wat klinkt dat al lekker hè. Geweldig allemaal. Tell me that you need me. Tell me that you want al Waiting All Night. En bij mij, eh, ja, tot mijn grote schrik zit het er alweer op van vandaag. Dat gaat toch belachelijk snel. Maar ja, degene die na mij eh, staat, zit, die zit eh, naast <laughs> mij op de microfoon die naar beneden zakt. Cyril. Helaas wel. Ik zal hem goed vasthouden. Ja, dat is, dat is goed. Ga je gang. Welkom. En dankjewel. Heb je er een beetje zin in zometeen weer? Ik heb er heel veel zin in. Ja? Ja, en er is al een voorproefje geweest bij jou, hè? Ja, ik, ik draai de Steel Pils Ja, het is, het, is, wel heel te gek dat je dat even gedaan hebt. Dus ja, zo kwam ik er ook een beetje in dat, dat is mooi. Dat doe ik graag natuurlijk. Gekke genre. Oké okay, dan. Draai altijd plaatjes. Heb jij nog eh, mooie dingetjes klaarstaan voor zometeen? Ik heb, eh, ja zeker. Eh, de nieuwste single van UB40 is, inmiddels is al een week oud natuurlijk. Maar, uh, klinkt goed. Klinkt luisteraars van Radio 5 Online natuurlijk hartstikke nieuw. Ja, precies. En ik heb wat van Seed klaarstaan. Seed, oh ja, Duitsland. Ja, ja die onlangs op Lowlands gestaan hebben. Precies, en muziek het ook nog. Had ik een clipje van gezien en ik denk, nou, dat moet ik even aanschaffen. Te gek. Klinkt goed. John Brown's Body. Oh, kijk. Nog Wat de naam niet. Ja, dat klinkt goed inderdaad. Maar die naam klinkt ook een beetje zo. de, muziek bedoel ik. Ja, precies. ja. Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Ja, toch? En dan weet ik dat je ook een beetje, tenminste dat zei jij vorige week volgens mij, dat je ook wel een beetje van de dubstep bent. Dat ja, dat vind ik ook te gek. Dat je ook wel lekker vond. En nou heb ik dus een beetje een dubstep plaatje gevonden waar ook wel wat reggae in verwerkt zit. Hé, te gek. Als je dat zou eh, willen draaien, dan ga ik er even op trip hier. Dan draai ik die speciaal voor jou, Studio. Veel plezier zo meteen op, eh, op eh, met, met High Times, met Studio Prumper. Dat hoor je zo meteen op Radio 501 van 6 tot 8. Mij hoor je zaterdag weer van, van 2 tot 4. En ik sluit vandaag af met Skrillex, Damien Marley. Now greetings to all. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. And make it bun Mash up the place, turn up the place and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the place and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the place and make them all have fun. Skrillex blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the place and make some sound. Boy, run. And we will end your week just like a Sunday. Thank you. strong, we give them it rough, we give them it long, we give them it right and never yet wrong. Sweeter the victory, the hotter the buckle, the bigger the club, the fatter the buckle, the best of miracle, I might have a knuckle. It's road with this, rush up the place. this and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex blaze the fire, make it fun, them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, boy, run. And we will end your week just like a Sunday.